ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Polen heeft vannacht Russische aanvalsdrones neergehaald. Die waren op weg naar doelen in Oekraïne, maar vlogen in het Poolse luchtruim. Je hoort correspondent Christian Pauwen. Er zijn drie regio's waar wordt burgers wordt opgeroepen op weg te blijven van brokstukken van drones die naar beneden zijn gekomen. Dat gaat om twee oostelijke regio's aan de grens met Belarus en Oekraïne. Maar ook de Mazo Mazowiecki, dat is de regio rond Warschau. Eh, dus dat is ook echt de bevestiging. Er zijn dus Russische drones door een NAVO-land uit de lucht geschoten. We weten niet hoeveel Russische drones zijn neergehaald. Polen noemt het een bedreiging voor inwoners. Vier luchthavens zijn voorlopig Let op als je vandaag een vliegtuig zou pakken vanaf Schiphol. KLM heeft 100 vluchten geannuleerd vanwege een staking van het grondpersoneel. Dat zijn onder meer de medewerkers achter de balie... en mensen die ervoor zorgen dat je koffers op de goede plek terechtkomen. Oekraïense jongeren die in Nederland wonen moeten betaalbaar kunnen studeren. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Nu moeten ze veel meer collegegeld betalen dan Nederlandse leeftijdsgenoten... en ze kunnen ook geen studiefinanciering krijgen. In ons land bestaat een stichting die opkomt voor studerende vluchtelingen. De directeur legt uit wat het betekent voor de Oekraïnse jongeren. Ja, eigenlijk dat hun toekomstperspectief eh, stilstaat. En ook op die manier dus niet kunnen bijdragen aan eh, ja, de ontwikkeling van Nederland, de Nederlandse samenleving. Maar ook niet kunnen bijdragen straks aan de wederopbouw van de Oekraïne als de oorlog een keer voorbij is. Om hoeveel jongeren het gaat is niet duidelijk. Zij denkt dat het er minstens 4000 zijn. Veel eigenaren van een dieselauto krijgen binnenkort een leuk extraatje op de rekening gestort. Het gaat om mensen die rondreden met diesels van Volkswagen, Audi, Skoda of Seat. De fabrikanten hadden gerommeld met de software in de wagens... om ervoor te zorgen dat die tijdens tests schoner zouden zijn dan op de weg. Volkswagen gaat eigenaren compenseren. Zij krijgen tussen de 300 en 2500 euro. Krijg je het weer nog op sommige plekken wat mist. Als die is opgetrokken blijft het lang droog... met af en toe wolken en af en toe zon. Later zijn er vanuit het zuidwesten wel wat buien. Het wordt 19 tot 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer 7 kilometer... met 10 minuten extra reistijd. A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad en knooppunt Koenplein 4 kilometer... met daarin 10 minuten op onthoud. Op de A22 van Velsen naar Beverwijk. Tussen knooppunt Velsen en Beverwijk-Oost 3 kilometer met daar een kwartier vertraging.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 van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Poolse regering is op dit moment in spoedoverleg bijeen... vanwege de drones die afgelopen uren uit de lucht werden geschoten. Volgens het Poolse leger waren die afkomstig uit Rusland. De autoriteit Consument en Markt krijgt steeds meer meldingen over problemen met de garantie op kapotte apparaten zijn er dit jaar al meer dan in heel vorig jaar. De oorzaak van de stijging weet de ACM niet. Claimorganisaties en Volkswagen hebben voor Nederland een schikking bereikt over de Schummel-software... waardoor auto's zuiniger leken dan ze waren. Na verwachting worden de eigenaren van meer dan 100.000 auto's gecompenseerd. Het weer in grote van de dag droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit is ZFM.